Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Ooggetuigen zeggen dat het de zwaarste aanvallen zijn... sinds het ingaan van het staakt het vuren twee maanden geleden. Volgens het persbureau Reuters melden Palestijnse hulpdiensten... minstens 100 doden en tientallen gewonden. Maar andere bronnen melden hogere aantallen. Bronnen bij Hamas zeggen tegen Reuters dat Israël hiermee eenzijdig het staakt het vuren beëindigt... Het Israëlische leger zegt in een verklaring dat het vanaf nu met toenemende militaire kracht tegen Hamas gaat optreden. De eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas ging in op 19 januari. Gesprekken over de tweede fase liepen als stroef... en Israël heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd. De twee astronauten die al negen maanden vastzitten in het internationale ruimtestation ISS... beginnen bijna aan hun terugreis. Samen met twee andere astronauten zitten ze in de SpaceX-capsule die hen naar de aarde brengt. Over een uur wordt die losgekoppeld van het ISS. En vanavond rond 11 uur Nederlandse tijd moeten ze aankomen op aarde. De twee gestrande astronauten zouden eigenlijk een week in het ruimtestation blijven... maar zitten al sinds vorig jaar juni vast... omdat er problemen ontstonden met de capsule waarmee ze zouden terugkeren. De rebellengroep M23 doet toch niet mee aan vredesbesprekingen met de Congolese regering. In een verklaring verwijzen de rebellen naar sancties die de Europese Unie heeft aangekondigd tegen enkele leden van de groep. Het vredesoverleg zou vandaag zijn in Angola. De Congolese regering zegt nog steeds te willen meedoen. M23 verovert steeds meer gebied in het oosten van de Democratische Republiek Congo. De rebellengroep voert al jaren een bloedige strijd om grondstoffen. Het weer helder en op veel plaatsen lichte of matige vorst. Overdag volop zon, het wordt 8 graden op de Wadden tot lokaal 12 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Schil ik wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Nu schudden we de hand op de reunie. Man, ik kan niet wachten op de reunie. Zonder jou was er geen muziek, dus geef nu niet.